Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met zoomen in de auto, waarschuwt verzekeraar Interpolis in het AD. Nu we weer meer naar kantoor gaan, zitten we ook weer meer achter het stuur. Maar veel vergaderingen zijn nog online en dus loggen mensen op de weg in. Volgens de verzekeraar is het wachten op ongelukken omdat vergaderen ontzettend afleidt. Om de stemmen van al je collega's uit elkaar te houden... kijk je toch af en toe op je telefoon om te zien wie er aan het woord is. Er is goed nieuws voor ongeveer 1300 ouders uit Den Haag. Hun schulden bij de gemeente worden nu al kwijtgescholden. Op 1 januari gebeurt dat in het hele land, maar Den Haag wil daar niet op wachten. De ouders hebben bij elkaar 2 miljoen euro schuld bij de gemeente. Vandaag staat een man voor de rechter voor het bedreigen van Sigrid Kaag en Hugo de Jonge. Hij zou ze via Facebook doodwensen hebben gestuurd. De jongen zat gisteravond bij de talkshow half acht. En vertelde daar hoeveel impact dit soort dingen heeft. Bijvoorbeeld op zijn kinderen. Ze zijn gelukkig ongelooflijk sterk. Ze, ze lezen van alles op social media natuurlijk ook. En, en, en ook alle heftige kritiekmakers mee, maar ook alle intimidatie, alle haatberichten, eh, bedreigingen soms. Dus, en daar zijn ze eigenlijk heel erg sterk en heel erg nuchter onder. Maar goed, dat laat je natuurlijk nooit koud. En zeker niet inderdaad op die leeftijd. dat is ook zo. Nee, nee, en Kaag komt mogelijk zelf naar de rechtbank vandaag om haar verhaal te doen. Het Nederlands elftal is weer een stapje dichter bij het WK in Qatar... en heeft lekker aan zijn doelsaldo gewerkt. De mannen wonnen gisteravond met 6-0 van Gibraltar. Bondscoach Louis van Gaal hartstikke blij natuurlijk. Nou, de winst vanavond is dat we zes doelpunten hebben gemaakt, zodat je het publiek vermaakt. En buiten die zes doelpunten hebben we ongelooflijk veel kansen gecreëerd. Het was al fantastisch eh, eh, vanavond als je zoveel toeschouwers trekt tegen Gibraltar. Ja, ja dat, eh, dat is mooi. Duitsland plaatste zich gisteren als tweede land voor het WK na gastland Qatar zelf. Het weer nu nog regen. Vanuit het noorden klaart het straks op en het wordt maximaal 14 graden. Morgen zelfs een graadje frisser. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits en in de regio is dat voornamelijk te merken op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Daar tussen Hoorn en Purmerend 6 kilometer file, bijna 10 minuten vertraging. Op de A9 is het file rijden van Diemen naar Amstelveen. Daar tussen Knopend Diemen en Amsterdam Zuidoost 4 kilometer file. Daar is de linkerreis ook dicht door een auto met pech.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 The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.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 Zes op de tien werkgevers heeft het personeel nog niet laten weten... wat het thuiswerkbeleid wordt na de coronapandemie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de coalitie Anders Reizen. Volgens dat platform wil iets meer dan de helft van de mensen die thuis kunnen werken... dat ook deels blijven doen. Het Verenigd Koninkrijk heeft de coronapandemie in de eerste maanden slecht aangepakt. In een parlementair rapport staat dat het een van de grootste mislukkingen was op het gebied van volksgezondheid ooit. In Helmond is vannacht een explosie geweest bij een café.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 Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, rasje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd de feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plankt die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel ontspannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijd daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt Maar ook een ton gepakt de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes ongepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op mijn bon geklapt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt hey René, kom mee.